Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De regering van Sierra Leone heeft de noodtoestand afgekondigd vanwege een cholera-uitbraak. Media melden dat in de hoofdstad dit jaar tot nu toe 176 mensen aan cholera zijn overleden. Sinds juli zijn 6000 nieuwe gevallen van cholera gemeld. De afgelopen week kwamen er elke dag ongeveer 250 bij. De regering heeft de hulp ingeroepen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de VN-kinderorganisatie UNICEF. Cholera wordt vooral via vervuild drinkwater overgedragen. Kenmerken van de infectieziekte zijn hevige diarree en braken met uitdroging tot gevolg. De Algerijn Lachdar Brahimi is de nieuwe VN-gezant voor Syrië. Dat is bevestigd door de Verenigde Naties. Brahimi volgt als gezant Kofi Annan op. Annan legde zijn functie begin deze maand neer toen zijn vredesplan geen succes had. Brahimi was eerder minister van Buitenlandse Zaken in Algerije. Na de aanslagen van 11 september 2001 was hij gezant in Afghanistan. En na de Amerikaanse inval in Irak in 2003 werd Brahimi gezant in dat land. Minister Rosenthal is teleurgesteld over de veroordeling van de drie vrouwen van de Russische punkband Pussy Riot. De vrouwen moeten van de rechter in Moskou twee jaar naar een strafkamp. Rosenthal vindt die straf in geen verhouding staan tot wat de drie hebben gedaan. Hij wil de zaak aankaarten bij zijn Europese collega's. Ook uit andere westerse landen komen verontwaardigde reacties op het vonnis. De samenwerking tussen artsen in het VU Medisch Centrum in Amsterdam verloopt nog altijd problematisch. Zo blijkt uit een intern rapport dat in handen is van het onderzoeksprogramma Argos. De conflicten en ruzies zijn zo ernstig dat gesprekken tussen de partijen niets meer oplossen. Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt de zorginstelling al sinds december in de gaten, maar wil geen mededelingen doen over lopende onderzoeken. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 17. Morgen en zondag is het volop zondag met temperaturen tussen de 30 en 33 graden.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 Vorige week waren we er even een weekje tussenuit. En nu zijn we er gewoon weer iedere vrijdag tussen 3 en 5. Met de 40 beste platen van Europa. Met alles in de 22e jaargang, de 33e aflevering. En vandaag alweer 17 augustus van 2012. In de lijst deze week 21 stijgers, 3 zittenblijvers. Even kijken, 13 dalers. En dan ook nog eens drie nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook drie platen natuurlijk uitgaan. Rihanna doet dat. Where Have You Been na 18 weken. Gustavo Lima en zijn ballade na 16. Rita Ora, Tempa R.E.P. verdwijnt na 11 weken. De snelste stijger deze week is Fun. One More Night, die gaat 11 plaatsen omhoog. Een slechte week voor uh, eh, Colvin Harris en Nio. Let's Go wordt wel erg letterlijk genomen, want ze zakken in één keer 14 plaatsen. Langs genoteerd dat zijn eh, Flowrider en Whistle. Conor Maynard, Kent Seno en Alex Clare Too Close. Alle drie staan alweer 14 weken in de lijst van Europa genoteerd. We beginnen deze week gewoon op 38. De man werd geboren op 18 oktober 1979. Had alleen zijn moeder toen nog en is al vroeg naar Las Vegas verhuisd. De meeste hits samen met iemand anders. De grootste is natuurlijk met Everjack en Mayer en Pitbull, Give Me Everything. En nu doet hij het solo nieuw.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 Nio en Let Me Love You Until You Learn To Love Yourself. De eerste binnenkomen vinden we op 38. En we gaan meteen door naar de volgende. Die vinden we dan op 34. Al jaren scoort hij verschillende hits, zoals eh, Destination Calabria, Watch Out, I'm In Love en What A Feeling. Het enige verschil was dat hij het nooit in zijn eentje deed. We had hij bij eh, Crystal Waters gefixt voor de vocalen van Destination Calabria. En Kelly Rowland zong What A Feeling in bij dus voor een solo-hit zal hij gedacht hebben. En eh, die krijgt hij ook. Want Alex Carino heeft nu weer een nieuwe single die eh, toch een hit moet gaan worden voor hem. Dat hij ook eens solo in de hitlijsten staat. Chinatown komt deze week binnen op plek 34.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 Want Avicii en Samuel Alvakir en hun silhouet staan nu 13 weken in lijstzak van 33 naar 40. Van 32 zak het naar 39 in de 14e week. Conrad Maynard en Ken Seno. Neo, Let Me Love You Until You Learn To Love Yourself. Komt deze week nieuw binnen op 38. 37 met 7 plaatsen verliezen in de 13e week voor Dia Frampton en Kid Cudi, Don't Kick the Chair. Alex Clare en Too Close zak deze week naar 36 en 35 is er voor de Gym Class Heroes Ryan Tader en The Fighter. Alex Cardino in Chinatown komt deze week binnen op 34 en de Killers en Runaway hoorden we net in de derde week dus van 37 naar 33. Van 18 zakken naar 32 in de 13e week. Calvin Harris en Neo let's go. De nummer 31 stond vorige week nog op 38. En in de vierde week gaat hij dus 7 plaatsen omhoog. Hier is van Boy en Little Numbers. 30 voor Boy en Little Numbers. Voor de hoogste binnenkomen van deze week gaan we één plek verder omhoog. De zon begint weer te schijnen, de vogeltjes fluiten, dus tijd voor een echte zomerhit. Dan moeten bij eh, Cascada gedacht hebben, want eh, Summer of Love, dat is de leadsingle van een nog naamloos album. Het succes van dat album dat zal voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van de presentatie van deze Summer of Love. ik denk niet dat Cascada daar veel problemen mee zal krijgen, want ze komen deze week gewoon op binnen in de lijst van Europa. En ze doen dat meteen op nummer 30. Zomerhits. Zomerhits. When we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin. We were light and we were bursting. When we first came here, we were cold and we were clear. Say my name 26. 27 was voor Alanis Morissette en Guardian in de vierde week 7 eh, plaatsen omhoog. En voor Owens en de Machine en Spectrum staan nu drie weken in de lijst. Gaan van 31 naar 26. ZFM, Westkust, weerbericht. Vanmorgen was het nog een beetje bewolkt, maar gaandeweg de dag kwam steeds vaker de zon tevoorschijn. Het blijft wel overal in de regio droog, met alles bij een matige zuid- tot zuidoostelijke wind. De temperatuur die stijgt vandaag naar zomerse waarden. Vanavond en de komende nachten is het over het algemeen vrij helder. Matige zuid- tot zuidoostelijke wind die zorgt voor een daling in de temperatuur. Niet heel ver, want het blijft zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon flink, er is overheid wat sluierbewolking. Daar heeft eh, de zon verder geen last van. Matig windje vanuit het zuid tot zuidoosten neemt af naar zwak zelfs. De temperatuur stijgt naar 30 graden. Zaterdagavond, zondagnacht dan is het helder. bij een zwakke zuid- tot zuidoostelijk wind daalt temperatuur dan. Maar het blijft nog altijd wel 20 graden. Zondag dan ook weer prachtig weer veel zonneschijn. Wederom wat sluierbevolking, nee bewolking. Dat blijft droog. Heel misschien kan er in de middag of eh, avond wel een lokaal warmte onweer ontstaan. En de wind die eh, waait nog altijd zwak uit het zuid tot zuidoosten. De temperatuur komt dan ook weer uit op een graad of 30. We gaan dus weer een eh, lekker warm weekend tegemoet. We gaan verder met de hits van Europa op 25 Wax en Roseanne. En daarna voor jou meteen de, de snelste stijger van vandaag. Fun. One More Night. Zeg je wel nee, Some Night. Nou, even kijken wel, <laughs> wat heb ik nou voor je? One More Night heb ik straks voor je klaarstaan.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 Rond dan even de rust om achterom te kijken. Net voor het nieuws van 4 uur namelijk op 30 nieuw binnen Cascada de Summer of Love. 24 is voor de 66ers Only the Horses. Mus en Survival, de team van de Olympische Spelen natuurlijk. Olympische Spelen voorbij, ook het succes van Muse van 26 zakken naar 28. Van 34 naar 27 Alanis Morissette en The Guardian. For and The Machine en Spectrum gaat van 31 naar 26. Van 27 naar 25. in de vijfde week Wax en Rosanna. Fun Some Nights in de vierde week omhoog van 35 naar 24. Train in de vierde week van 29 naar 23 met 50 Ways to Say Goodbye. Liana La heeft Is Your Love Big Enough in de vierde week van 25 naar 22.